Kees Groot met het NOS-journaal. De Russische legeroefening langs de grens met Oekraïne is beëindigd... en Poetin heeft aangekondigd voorlopig geen extra troepen te sturen. Gisteren, toen het conflict dreigde te escaleren, kelderden de aandelenkoersen. Dat verlies wordt vandaag op de meeste beurzen grotendeels weggewerkt. De machinist die in september bij Hattemerbroek door een rood sein reed... heeft van de inspectie Leefomgeving en Transport een boete van 3800 euro gekregen. De machinist veroorzaakte bijna een botsing toen hij met hoge snelheid door rood reed. Hij had na het gele sein dat hij daarvoor was gepasseerd niet hard genoeg geremd. Nadat de Intercity door rood was gereden kwam hij terecht op een spoor dat bestemd was voor een trein uit Amersfoort. Die kon nog net een noodstop maken. Een Amsterdammer van 18 hoeft niet de gevangenis in na een reeks gewapende overvallen en een gijzeling omdat hij in een rolstoel zit. Wel wordt hij direct onder toezicht gesteld van jeugdzorg. De rechtbank noemt het onmenselijk om de jongen op te sluiten. Bij zijn arrestatie werd hij neergeschoten door een agent. Hij zit nu met een dwarslesie voor de rest van zijn leven in een rolstoel. De aanklager betaald voetbal heeft Feyenoord-spits Graziano Pelle een schikkingsvoorstel gedaan van vier duel vanwege de elleboogstoot die hij zondag uitdeelde aan Ayacid Joël Veldman. Feyenoord had de spits al voor twee wedstrijden geschorst vanwege het incident. Pelle en Feyenoord hebben tot 12 uur morgenmiddag de tijd om op het schikkingsvoorstel van de aanklager te reageren. Het weer, het is droog en vannacht kan er lokaal nevel of mist ontstaan bij temperaturen rond het vriespunt. Morgen heeft de zon de overhand en wordt het 11 graden. Ook de rest van de week blijft het vrij voorjaarsweer met maxima van 10 tot 14 graden.